Lot Lewin met het NOS Journaal. Straks om half tien worden geleid door informateur Edith Schippers. Ze is gisteren benoemd door de Tweede Kamer. Volgens Schippers zijn de vier partijen zeer serieus in hun poging een nieuw kabinet te vormen. Dus gaat ze naar eigen zeggen met vertrouwen aan het werk. Automobilisten die vanuit Amsterdam in zuidelijke richting over de A4 willen... houden ook vandaag nog last van de problemen met de Schiphol-tunnel. De tunnel zal in ieder geval niet voor de ochtendspits opengaan... omdat nog niet aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan volgens Rijkswaterstaat. De Schiphol-tunnel is gesloten na een brand op maandag. Daarbij raakten kabels beschadigd die de stroomtoevoer van de verlichting... de matrixborden en de camera's regelen. Het herstel daarvan kost tijd. In Congo zijn de lichamen van twee VN-experts uit de VS en Zweden en hun tolk gevonden. De experts deden onderzoek naar mensenrechten schendingen door het Congolese leger en lokale milities. Congo wordt al decennia geteisterd door geweld. Meer dan 200.000 mensen zijn volgens de VN op de vlucht geslagen. Louis van Gaal wordt niet de opvolger van de ontslagen bondscoach Danny Blind. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant beschouwt van Gaal het WK van 2014... toen hij met Oranje Brons won als een prachtige afsluiting. Van Gaal werd door velen gezien als een droomkandidaat. Iets minder dan de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft een bijbaantje. In totaal waren er vorig jaar volgens het CBS 200.000 scholieren met werk. Vakken vullen in de supermarkt is het populairst, blijkt uit de cijfers van het CBS. Tegenwoordig hebben meer meisjes dan jongens een bijbaantje, met name onder VWO-leerlingen. En dan het weer. Het is bewolkt ongeveer 9 graden. Overdag ook overwegend bewolkt en in het noorden mogelijk een bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het.